Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Haiti is de leider gedood van een van de bendes die het land teisteren. Tigrek werd volgens de politie doodgeschoten in een vuurgevecht met agenten. Begin deze maand ontsnapte hij met duizenden anderen uit een gevangenis in de hoofdstad Port-au-Prince. Bendes namen daarna grote delen van het land over. Ze willen dat premier Henri vertrekt. Die is bereid plaats te maken voor een overgangsraad, maar die is nog niet van de grond gekomen. De politie probeert nu de orde op Haiti te herstellen. Afgelopen weekend werden al meerdere leden van een andere bende doodgeschoten. Een Amerikaans nepleger uit de Tweede Wereldoorlog... heeft de hoogste onderscheiding gekregen van het Amerikaanse congres. Het spookleger, Ghost Army, had als doel om de nazi's te misleiden. Dat gebeurde door nepsignalen in de ether te sturen... en door opblaastanks neer te zetten. Dat leidde ertoe dat de Duitsers zich gingen hergroeperen... waardoor het echte Amerikaanse leger elders kon oprukken. De truc was zo succesvol dat het bestaan van het spookleger... na de oorlog nog 50 jaar geheim werd gehouden. Bij de uitreiking van de Congressional Gold Medal waren drie Ghost Army leden aanwezig van 99 en 100 jaar oud. De voetbalelftallen van Wales en Polen maken nog kans op een plek in groep D van het EK komende zomer, waarin ook Nederland zit. Wales won gisteravond in de play-offs van Finland. En Polen versloeg Estland. Dinsdag spelen ze tegen elkaar. De winnaar van dat duel komt in groep D met Nederland, Oostenrijk en Frankrijk. Het EK begint op 14 juni en wordt gespeeld in Duitsland.